uur. van Kesteren met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk gaat wegwerpveeps verbieden. De regering van premier Sunak wil daarmee de populariteit van vepen onder jongeren afremmen. Ruim 7% van de Britse kinderen tussen de 11 en 17 veept af en toe of regelmatig. Bijna twee keer zoveel als een paar jaar geleden. Behalve gezondheidsvoordelen moet het verbod ook het milieu helpen. Elke week worden namelijk zo'n 5 miljoen veeps weggegooid. Het verbod valt onder een groter plan van de Britse regering voor een rookvrije generatie. Iedereen geboren na 2009 mag dan geen tabak of e-sigaretten meer kopen. Amnesty International noemt het opschorten van steun aan de UNRWA walgelijk. De financiële hulp aan de Palestijnse hulporganisatie wordt door steeds meer landen stopgezet... omdat twaalf medewerkers van de UNRWA worden beschuldigd van betrokkenheid bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Amnesty spreekt van een harteloze beslissing... die de meest kwetsbare bevolking op aarde treft. Na de dodelijke droneaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië... worden 34 Amerikaanse militairen onderzocht op mogelijk hersenletsel. Bij de aanval op de basis kwamen drie Amerikanen om. het is de eerste keer sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza... dat Amerikaanse militairen in de regio om het leven zijn gekomen. De aanval is opgeëist door een Iraanse groepering. De gemeentebelastingen gaan ook dit jaar weer omhoog. Gemiddeld stijgen die belastingen met 8,5 procent. Dat heeft het CBS berekend. Gemeenten ontvangen het meeste geld via de onroerend zaakbelasting, de OZB. In Rotterdam stijgt die het hardst, namelijk 15 procent. Ook de afvalstoffen en rioolheffingen nemen toe. En verder stijgt ook de parkeerkosten, vooral in de grote steden. De hondenbelasting levert iets minder op, omdat die in steeds meer gemeenten wordt afgeschaft. Het weer, het is droog en vrij helder. De temperatuur blijft boven het vriespunt. De komende dag is het geregeld zonnig. Alleen wordt het in het noordwesten af en toe bewolkt.